uur. Mark Hokken met het NOS-journaal PVV-leider Wilders gaan doen... zijn geen lid van een politieke partij. Dat was voor de rechtbank Den Haag een belangrijke voorwaarde... omdat het gaat om een proces waarbij een Kamerlid betrokken is. De zaak gaat over Wilders' uitspraken in maart 2014... toen hij zijn achterban op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen... liet skanderen dat er minder Marokkanen in Nederland moeten zijn. In het najaar begint het inhoudelijke proces tegen Wilders. Poker is toch een kansspel en geen behendigheidsspel, oordeelt het gerechtshof in Amsterdam. Het hof denkt anders over de kwestie dan de rechtbank, die had bepaald dat het bij poker eerder draait om behendigheid. De rechtbank in Amsterdam sprak twee jaar geleden drie mannen vrij die zonder vergunning een pokertoernooi hadden georganiseerd. Hun advocaat voerde toen met succes aan dat pokeren geen kansspel is, maar vooral een behendigheidsspel. Het hof denkt daar dus anders over. De uitgever van de grootste krant van Turkije komt onder staatstoezicht te staan. De rechtbank in Istanbul heeft een bewindvoerder aangesteld voor het mediaconcern Zaman. Het bedrijf wordt deels gefinancierd door de geestelijke Fethullah Gulen, een grote rivaal van president Erdogan. Volgens de Turkse regering hebben journalisten van de krant strafbare feiten gepleegd, daarom moet worden ingegrepen. De regering spreekt tegen dat met de maatregel de persvrijheid in Turkije wordt beperkt. De Italianen, Fransen en Britten bereiden een grote militaire operatie in Libië voor. Er zouden maximaal 7000 militairen naar het land worden gestuurd om de opmars van IS te stoppen. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica zal het grootste deel van de troepenmacht bestaan uit Italiaanse militairen. Daarmee wordt het voor Italië de grootste militaire operatie sinds 1943. Het weer, een gebied met regen en natte sneeuw, trekt naar het noorden. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog... en komt de zon nog even tevoorschijn. Het is zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De column van Nel Kerkman... En het gedicht van vandaag. En in de tweede uur het weer voor het komend weekend... de spreuk van vandaag is... Het verlangen is mooier dan de bevrediging. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. we starten vandaag met Henny Vrienden en Herman Brood... Als je wint, gevolgd door de Beatles. Back in the U.S.S.E. de snelste zijn. Ze halen feest is nooit een feest als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen, nooit meer alleen. the USSR. is Gisteravond stond een extra raadsvergadering op de agenda. Op verzoek van de VVD, GBZ, Partij van de Arbeid en SC... werden deze gehouden. Gebleken was namelijk dat wethouder Lisbeth Schalik tijdens de behandeling in de commissie... en later tijdens de vergadering van de gemeenteraad... de raad niet voldoende en adequaat van belangrijke informatie... over de samenstelling van de versnelde huisvestengroep... vluchtelingen met de status had voorzien. Deze informatie kwam nu, na een bijeenkomst van beoogde vrijwilligers... anderhalve dag na de raadsvergadering... waarin werd besloten om de groep van 40 te huisvesten in het spalier... naar buiten zonder dat de raad al dan niet in vertrouwen geïnformeerd was. De projectleider had de vrijwilligers op de hoogte van de samenstelling gebracht... en dus was de informatie zeker voorhanden. Niet, niet voldoende en of adequaat informeren van een volksvertegenwoordiging... is in de politieke wereld een doodzonde. De wethouder kreeg van Gert Tone, Partij van de Arbeid... namens de vier oppositiepartijen een, motie van wantrouwen aan de broek omdat Bob de Vries, OPZ, om medische reden niet bij de raadsvergadering van donderdag aanwezig kon zijn, staakte uiteindelijk de stemmen op 8-8. Dat betekende dat de motie van wantrouwen bij de eerstvolgende raadsvergadering, geadeerd op 22 maart aanstaande, weer behandeld zal gaan worden. Maar politieke leven hangt aan een zijen draadje. En dan vraag ik me af, dat is natuurlijk in Den Haag meerdere keren gebeurd... dat het aan een zijen draadje hangt, maar ze blijven altijd weer zitten. Ik weet zeker dat ik met het volgende stukje muziek... iemand in Hoofddorp erg veel plezier doe. To see or not to see. There is no question. CFM. Mijn hemelblauw met gouden halm, mijn torent, ijskristallen, kometen, maan. gaan blinken als ik wacht. Ik hou van je warmte op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand heb je lief, zo lief. Ik scheur de rotsen met mijn stalen verhoogde meren. In de dalen en onweersluchten doe ik vluchten aan als de regen valt. wacht. Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou. En stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief, zo lief. Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven. In mijn armen van sterren weven. ik het verre aan. Het ik troost je. Kijk omhoog, vandaag span ik mijn regenboog. Die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon ik niet houden niet van bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Tijdens de Kids Adventure Week, tot 5 maart, dus alleen morgen nog... zijn de kinderen de baas in Zandvoort. Daarom nog één dag, opa en oma zaterdag, op 5 maart. Dus laat het niet voorbij gaan. Opa's en oma's, kom aan. Jij gaat er morgen even flink tegenaan. the snow flies On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns A hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Dicht van vandaag gaat over wij. Ik luister naar je klanken, verhalen, zacht of ferm. Ik zie de schitterende beelden die je schildert met je stem. Jij gunt me zo een kijkje in jouw keuken, vol en zoet. Vol geurige ingrediënten waarmee jij je leven doet. Ik proef de rijke smaken van geluk of tegenspoed. Van alle kleine dingen die het leven met je doet. Ik zet mijn deurtje open, herken me in jouw lach. Voel de zoete tranen, als je eens huilen mag. Jij goochelt met verlangen, verstopt ze biedt je pijn. Bijt door zure appels, omdat je gelukkig wilt zijn. Ook straal je heel ondeugend, plezier en feolijt. Gekscherend verhaal je van soms een woeste tijd. Ik kijk eens in mijn keuken. Ik zie daar volop fruit. Verse, knapperige groenten en fijne kruiden tot besluit. Ik meng mijn ingrediënten. Ga vrolijk aan de slag. Het leven in al zijn facetten. Dat steeds veranderen mag. Jij luistert naar mijn klanken. Verhalen, zacht of ferm. Ik zie de schitterende beelden. Die ik schilder met mijn stem. Jij wij, ik. Wij vertellen onze verhalen om gezamenlijk te leren het leven te vertalen. an invitation across the nation, a chance for folks to meet. they Though love Verleggen. Optimaal. ZFM. een iPad of wil je er een kopen en leren ermee om te gaan? Dan is onze beginnersworkshop handig en leerzaam voor jou. Op een iPad kun je foto's bekijken, de krant lezen, puzzelen, muziek luisteren, mail versturen, tv kijken en nog veel meer. Je kunt een iPad herkennen aan het appeltje dat op de achterkant van je tablet staat. De toegangsprijs voor leden is 7,50 en voor niet-leden betalen 10 euro. Reserveer je kaartje via www bibliotheekzuidkennemerland.nl en meld je snel aan, want vol is vol. De datum is 4 maart en de tijd is van 10 tot 12. De locatie is Bibliotheek zuid Louis-Davids Carré nummer 1. Telefoonnummer 023 511 5300. En zoals ik al zei, de website is www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij en volgens Kruif heb elk nadeel zijn voordeel. Zo had ik maandag niet in de gaten dat het een schrikkeldag was. Voor mij was het gewoon 1 maart. Maar toen ik snel met de auto in het dorp moest parkeren, ontdekte ik het voordeeltje. Op deze extra schrikkeldag was het parkeren nog 50 cent voor een uurtje. Op 1 maart is goedkoop parkeren voorbij. Eigenlijk raar, zo'n extra dag, één keer in de vier jaar. Waar hebben we dat aan te danken? Aan paus Gregorius XIII. Hij bepaalde in 1582 dat er voortaan 97 schrikkeljaren in iedere periode van 400 jaar zouden zijn. En dat allemaal vanwege de aarde, die 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45,1875 seconden tijd nodig heeft om een keer rond de zon te draaien. Als we ons daar niets van zouden aantrekken, kwamen wij na vier jaar bijna een dag tekort. Oud en nieuw zou dan bijvoorbeeld een dag te vroeg worden gevierd. En op langere termijn zouden ook de seizoenen ten opzichte van het kalenderjaar gaan verschuiven. Snapt u het nog? Ik in ieder geval niet. Wie bijgelovig is, wordt niet blij van een schrikkeldag. Het is namelijk een dag die eigenlijk niet bestaat. En omdat deze dag niet bestaat, kun je maar beter geen nieuwe dingen beginnen of oude dingen afmaken. Blijkbaar zijn de Partij van de Arbeid en SZ niet bijgelovig en stuurden zij op deze dag een brief naar het college. Ze wilden weten of wethouder Sjalik wel invloed had gehad over de samenstelling van de toekomstige staterhouders. Want 18 vrouwen uit Eritrea was niet de bedoeling. De VVD schaarde zich direct achter de nieuwe vragen van de twee partijen. Geweldig toch? Want na het likken van de wonden die ze hadden opgelopen bij de strijd over de statushouders... was er eindelijk weer iets gevonden om mee te slaan. Arme Sjalik, ze heeft het zwaar te verduren. Voortaan toch maar duidelijker zijn in de beantwoording. Of betere info geven. Zo heeft elk voordeel ook nu weer een nadeel. En een hartelijk welkom is nog lang niet in het zicht. Nel Kerkman De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. With a love so I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue. Cha Ja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja! Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Onthoud het goed Vandaag heeft de groenteman in zijn mandje stampot onder een dekentje. Bloemkool prijsstampot met mascarpone. Wat je nodig hebt voor vier personen... 1 kilogram kruimige aardappelen, 1 bloemkool, 2 preien, 100 gram mascarpone, een deciliter melk, 50 gram geraspte kaas en 1 unox magere rookworst. De bereidingswijze gaat als volgt. Verdeel de bloemkool in roosjes. Snijd de gewassen prei in ringen. Schil de aardappels, snijd ze in stukken en kook ze met bloemkool, prei en wat zout in circa 20 minuten gaar. Verwarm intussen de oven voor op 180 graden, giet de aardappels en groenten af en stamp ze fijn met de melk. De mascarpone en eventueel peper en zout. Schep de stampot in een ingevette ovenschaal. Leg er dunne plakjes rookworst op. Bestrooi de geraspte kaas erover en plaats de schaal 15 minuten in de oven. Haal de schaal uit de oven en verdeel de stampot over de borden.